Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het Al-Shifa ziekenhuis in het noorden van de Gazastrook liggen nog 291 patiënten. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die spreekt van een wanhopige situatie. Een team van de WHO en de Verenigde Naties bracht een bezoek aan het ziekenhuis. Het grootste deel van het ziekenhuis werd gisteren ontruimd... nadat het Israëlische leger een ultimatum had gesteld... De WHO probeert in de komende dagen de overgebleven patiënten... naar een veiliger ziekenhuis in het zuiden van Gaza te brengen. En Amsterdamse burgemeester Femke Halsema maakt zich zorgen... over de toenemende polarisatie in de hoofdstad. In Nieuwsuur zei ze dat het antisemitisme en ook de moslimhaat... flink is toegenomen sinds de aanslagen van Hamas in Israël. Zo voelen Joodse inwoners zich onveilig en geïntimideerd... en worden moslims uitgescholden voor Hamas-aanhangers. Afgelopen maandag deed de Amsterdamse burgemeester nog in een brief aan het kabinet een oproep tot een staakt het vuren in Gaza. En de Palestijnse autoriteit moet ook het bestuur krijgen over de Gazastrook. Dat heeft de Amerikaanse president Biden gezegd tegen de Washington Post. De autoriteit leidt nu alleen de westelijke Jordaan over... waar ook veel Israëlische kolonisten zich hebben gevestigd. Zangeres Taylor Swift heeft naar haar volgende concert in Rio de Janeiro uitgesteld... na de dood van een fan. Door de extreme hitte in Rio waren al duizend fans flauw gevallen... en één fan overleed kort voor de show van Taylor Swift door oververhitting. De zangeres schreef dat ze kapot is van wat er is gebeurd. Het stadion had fans verboden om water mee te nemen. Bij de komende concerten is dat wel toegestaan. Het weer, het is wisselend bewolkt met in het noorden en westen wat regen. Vannacht is het zacht met zo'n 12 graden. De ochtend begint droog met wat zonnige momenten en in de middag opnieuw regen met maximaal 13 graden.